De eigen site van Wikileaks lag plat, mogelijk als gevolg van een aanval door hackers. Uit de gepubliceerde documenten blijkt onder meer dat de Amerikaanse regering de VN wilde bespioneren, dat Arabische leiders aandrongen op een luchtaanval op Iran, dat China het Amerikaanse internetverkeer wilde saboteren en dat de Russische president Poetin banden zou hebben met de georganiseerde misdaad. Het Witte Huis heeft de publicatie van geheime stukken door de klokkenluidersite scherp veroordeeld. De publicatie wordt roekeloos en gevaarlijk genoemd. De Amerikaanse regering heeft er de afgelopen week op aangedrongen om van openbaarmaking van de duizenden documenten af te zien. Er bestaat de angst voor een wereldwijde diplomatieke crisis, omdat nu berichten op straat liggen over bijvoorbeeld Amerikaanse plannen om VN-topman Ban Ki-moon af te luisteren. Onder de genomineerden voor de titel sportman en sportvrouw van het jaar zijn vier Olympische kampioenen. Het zijn Irene Wust, Nicolien Sauerbreis, Sven Kramer en Mark Tuitert. Bij de vrouwen is ook openwaterzwemster Lindsay Heister, Heister kandidaat eh, gesteld door een vakjury. Zij won de wereldtitel op de 25 kilometer. Bij de mannen is ook Wesley Snijder genomineerd, die deze zomer het Nederlands elftal naar de WK-finale loodste. Snijder is met Oranje ook genomineerd voor de titel Sportploeg van het jaar. Net als de dressuur eh, en de zeilsters Lopke Berghout en Lisa Westerhof. Het weer. Het blijft droog. Minima vannacht rond min 7 in het oosten en min 3 aan de kust.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 Je kan het allemaal volgens eens naluisteren naar deze uitzending of misschien eh, straks wel op peacefulradio.eu. Veel luisterplezier voor dit tweede uur. to go. que sumou. etira dia ba Kisumu, kisumo. bear, Kisumu, etira dia ba Kisumu. Ay ay, eh, etira dia ne pacho. Ay ay, eh, etira dia ne pacho. Ay ay, eh, etira dia ne dala, Kisumu bear, Kisumu. Etira diane pacho, kisumo ber, kisumo. Etira diane dala, kenda onge ngamatera bini dong bini dong jadala bini dong bini dong jatelo bini dong bini dong osiepna bini dong bini dong jatura bini dong bini dong jadala bini dong bini dong jatelo bini dong bini dong osiepna bini dong ay ay tera diabakisumo ay ay tera diabakisumo omenamid kibuye etera dyane muta mutamid kibuye etera dyane kisumu ngege mid manyata yawa etera dyane Sumo, obambo mid yawita etera dyane bini binidong binidong jedala binidong binidong jedala binidong binidong usiepna binidong aye aye aye aye mama yo alagi baba yo jodo dungu gero kisumo ya anagomba diane kisumo kenda gomba diane victoria dalagi mama yo victoria dalagi baba yo tusiabiane Kisumu, twendeni tujenge Kisumu. Wageni karibu Kisumu, pamba pia tupande, pamba pia tulime, tuvune vizuri miwa na pamba pia tupande Mi wana pamba pia tulime tubune vizuri dega terawina, tera wina yeah. aido gari terawigo, tera dane kisumo toka ido tera kisumo tera dane kisumo kisumo ana dwaro kenda onge ng'ama tera ana dwaro kenda onge ng'ama tera binidong binidong te dala binidong binidong te telo binidong binidong oslepna binidong binidong ja turwa binidong binidong te dala binidong binidong te telo binidong binidong oslepna binidong binidong ja turwa binidong Beanie dong, jajala, beanie dong, beanie dong, jajala, beanie dong, beanie dong, was hitting a beanie Paradiso met uh, Olaf Hasven. Dat was het uh, eh, ene na laatste nummer eh, van aflevering 699 van Peaceful Radio. Ik ga afsluiten met Drumming the Air van Steen Rahoge. Alle tweede cd's, laatste cd's kwamen van Phoenix Muziek. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio.